7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen voert overleg over de stint. Ze is met de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de fabrikant aan het praten over toelating op de weg. De elektrische boldenkar is nu verboden na een ongeluk in Os. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. Afvalverwerkers en groenbedrijven zoeken naar een snelle oplossing... voor het alsnog verwerken van afval van de eikenprocessierups. Sinds vrijdag staat dat afval noodgedwongen opgeslagen... bij de bedrijven die de rups bestrijden. Afvalverwerkers weigeren het omdat zakken die scheuren... problemen veroorzaken voor de medewerkers. Geldverstrekkers willen laten meewegen hoe vervuilend de investering is waar ze geld voor geven. Om te beginnen gaan banken en andere geldverstrekkers vanaf volgend jaar vastleggen hoe hoog de CO2-uitstoot van de betreffende bedrijven is. Is die uitstoot hoog, dan gaan de instellingen in gesprek met het bedrijf. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben een akkoord getekend over deze plannen. Zo wil de financiële sector bijdragen aan het klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat de uitstoot met 49% omlaag moet in 2030. Bij een wereldwijde actie tegen de smokkel van bedreigde plant- en diersoorten zijn bijna 600 verdachten gearresteerd. 109 landen deden mee onder leiding van Interpol en de Werelddouaneorganisatie paar voorbeelden. Er werden bijna 10.000 levende schildpadden gevonden... en ruim 1400 andere reptielen. De vijfde etappe in de Tour de France is in Colmar gewonnen door de Slovaak Peter Sagan, die ook de groene trui draagt. De Belg Wout van Aert werd tweede. Hij blijft ook tweede in het algemeen klassement, op 14 seconden van de gele truidrager Julien Alaphilippe. En het weer tot slot. Vanavond en vannacht valt er lichte regen. Morgen zijn er buien, vooral in het binnenland, maar dan kan er ook af en toe zon zijn. Het wordt morgen tussen de 20 en de 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de A8 van Amsterdam naar Zaandam bij Zaandijk. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 And snakes and stones never broke my you mad when you could be glad? Could be glad. Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age, just making that sign. Must have taken all night.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 Fuck, i like you do want to come. You gated, get discovered, I'm a two one deuce cock. I'm licking in the water by the Dubai, you caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. I'm about to blue up too. I'm the one Tuesday. I'm the new ship new young Rapunzel. Who are you bitch new lunch? I'ma ruin you cunt. I'ma ruin you cunt. take your gun to. When you goon sprayed up, bet this bitch won't get him. Bet you you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like your boo won't you cock the gun too. Where you do eat doom runs? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.